11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft invallen gedaan bij leden van de extreemrechtse groep Old School Society, OSS. Er zijn serieuze aanwijzingen dat de organisatie aanslagen wilde plegen op asielzoekerscentra en moskeeën. Ze zouden hebben geprobeerd aan explosieven te komen. Bij de invallen in verschillende deelstaten zijn drie mannen en een vrouw gearresteerd. Volgens de politie zijn het kopstukken van OSS. De extreemrechtse groep werd een half jaar geleden opgericht en wordt door justitie in Duitsland gezien als een terroristische organisatie. Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland wil dat er in de nieuwe flexwet een uitzondering komt voor oogst- en seizoenarbeiders. De wet Werk en Zekerheid regelt dat werknemers veel eerder dan nu een vast contract moeten krijgen. LTO dringt aan op het maken van uitzonderingen omdat er bij seizoenswerk sprake is van pieken in de vraag naar werknemers. Thuiszorginstelling Privazorg wordt onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie zijn er aanhoudende tekortkomingen bij de organisatie uit Amersfoort. Dat leidt tot risico's voor de veiligheid en gezondheid van cliënten. Zo is er te weinig deskundig en bekwaam personeel en zijn de dossiers niet op orde. De inspectie heeft verschillende keren aangedrongen op verbeteringen bij Privazorg, maar concludeert nu dat dit onvoldoende gelukt is. In Afghanistan hebben vier mannen de doodstraf gekregen voor hun rol bij de moord op een vrouw in Kabul. Acht anderen moeten 16 jaar de cel in. Ze werd in maart door een woedende menigte met stokken doodgeslagen, in brand gestoken en daarna in een rivier gegooid. Ze zou een Koran hebben verbrand, maar dat bleek later niet te kloppen. Haar dood leidde in Afghanistan tot hevige protesten tegen geweld tegen vrouwen.